Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Vanuit Poptempel Paradiso, dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. Een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar de finale van de Grote Prijs van Nederland. Vanuit Paradiso, vanuit de Melkweg. En we gaan echt een geniale dag vol met feesten en muzikale hoogstandjes beleven. Je luistert naar Matthijs van der Meer. En dit is dus de allereerste uitzending van deze grote finale van de hele Grote Prijs van het hele kleine Nederland. En dit is een oude winnaar, Lange Frans. voor de krant de jongen midden in de nacht begonnen is, de die ik s'morgen zie. En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren, een beroemde voetballer zijn knie. Voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou, als het huis ontwaakt. En voor de rapper als mezelf aan zijn eerste kopje koffie, voor die op met al een liedje heeft gemaakt. Voor de behanger die vandaag en daar begonnen is, om half acht of vijf die rollen heeft geplakt. Voor het meisje dat om half negen rijdt Samen heeft en al om kwart voor negen is gezaakt Want hey, hier komt weer een nieuwe dag Hey, dit is weer een nieuwe dag Een nieuwe dag voor jou en mij ah. Hey, hier is weer een nieuwe dag Hier komt weer een nieuwe dag Een nieuwe dag, een nieuwe dag Een nieuwe dag dit lied is voor Roxanne uit de nachtdienst. Ze dooft haar rode licht en ze slaat haar aan. En voor Peter die zijn vrouw die zwanger is een kopje thee brengt als ze zegt de baby komt eraan. Voor de studenten in de kroeg, twintig bier was echt genoeg. Nu op de fiets naar het Shawarma Paleis. Maar men met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht. Maar met liefde het vlees voor ze snijdt schooljuf die met frisse moed begint in een klas waar ze het never nooit redt. En voor het winkelpersoneel die staat te wachten op de baas, hij is te laat, dan nog maar een sigaret. En voor de schoonmakers op Schiphol die in vliegtuigen de rommel de ramen van de eerste passagiers. En voor de moeder op de fiets, wind tegen in de regen, breekt de kinderschool, ze heeft nog een kwartier. En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen. En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen. En voor de advocaat die iemand moet verdedigen waarvan van zelf denkt jij hebt het wel gedaan. Voor alle dertigers die toepak en Biggie Smalls nog helder op hun netvlies hebben staan. En voor de vrachtwagenchauffeurs en de belastinginspecteur en de dame van de stomerij. Begeleid Ja, Lange Frans heeft dus ook de grote prijs van Nederland gewonnen in het verleden. En de dame die ik straks ga draaien, Joris Zwart, die heeft hem ook gewonnen vorig jaar. En dit jaar dus weer, vandaag, in hier in Paradiso en in de Melkweg, worden in drie categorieën gestreden om de grote prijs van Nederland. Dat zijn de categorieën hip-hop, singer-songwriter en voor de bands is er ook een categorie. Dus er vallen drie prijzen te behalen. En het belooft dus in elk geval een, eh, een druk dagje te worden. We gaan jullie volledig op de hoogte houden van alles wat er hier gebeurt. En dit is de Joris Zwart, de winnares van vorig jaar uit de categorie Singer-Songwriter. Bekende van de studio ondertussen ook. Dat is wel de grootste prijs die ze heeft gewonnen. Hè? Dat, eh, de gezelligheid hier bij Radio 501. The sunshine, the middle of There ain't no teardrop the middle of this fight. I see the clock keep ticking on. The hours pass while my mind's not done. Picture frames of crime scene flashes before my eyes. Cause my eyelashes wait in the fire. Wait on Jori Zwart, Secretly Sleeping. En nu gaan we verder. Verder met Dred en Krullen, de winnaar uit de categorie Hip-Hop uit 2009. Natuurlijk luister je de hele dag naar Radio 501 om op de hoogte gehouden te worden van alles wat er gebeurt rondom de grote prijs van Nederland. Ik ga verder, om stil te staan. Ik ga verder. die poort open Je hartslag slaat tilt wanneer je ons hoort komen Dus red de krullen, voel die kritiek en maar lekker lullen Proost op die betere dingen voordat we verder kunnen Maak je geen zorgen, genoeg zit nog verborgen Geen old school niggas, nee dit is muziek van morgen Break millennium rap, ver voor die rappers aanzet. Je boy is played out, die rappers zijn wet. Te ver, zo ver dat je vraagt, What is it? Te ver voor je, die fucking clowns die zijn er voor me. Verder denken heeft me verder gebracht, dus waarom zou ik klein denken? Ik ben verder dan dat. Blijf focus, mijn hoofd bij de les zodat ik verder kan. Doel voor ogen, denken, eraan, goed te komen, dan kunnen we verder gaan. Ik ga verder, ik lijkt om stil te staan. Ik ga verder. high Verre wijzen, ik de dread zijn maar Scherp blijft Nu ga ik verder, de versie, in de kijkend of verre kijkers Verder de sterrenwijzers, die wijzen hoe verder sterren rijken Geen verder met schrijven, die recyclen Sletjes die snijperen, luisteren met muizenoren Vele negers zijn bezig, weinig zijn uitverkoren Ben de boren, doden maar oude ik naar suicide Dus net het bloed in mij, flow ik door met continuïteit Zonder jullie erbij, het is de nieuwe mij Die dit puur beschrijft, ik ga verder dan het laatste uur de tijd Op vage pure rijn, grijp wat de fuck me toekomt wie kijkt naar het verleden, draait zijn rug naar de toekomst. Ik vloek soms, het varieert van tijd. Niks kijken tot kom. om, ze eerder voorbij. Met zere nights, het is uniek. Weer een hype voor het publiek. Ik pak mijn muziek en mijn studie als een fusie. Fuck jullie niggas. Ik ga verder. Ik lijk om stil te staan. Ik ga verder. Ik ga verder. Dus blijf jij daar maar staan. Maar ik ga verder, verder. Ik ga verder. Ik lijk Letter krullen. Verder. Winnaars uit 2009, eh, de categorie hip-hop natuurlijk. En het is niet. Ja, ik heb nu alleen winnaars gedraaid. Deze dame, die eh, is een hele goede vriendin van ons. Die heeft het helaas niet tot de finale eh, weten te schoppen. Maar dat is voor ons natuurlijk echt een winnaar hoor. Onze grote vriendin van de studio, Andy. Met het prachtige Crossroad. turned a corner. I couldn't breathe until my head was underwater. I couldn't hear until the music was so loud, my own crying disappeared into the crowd. 30,000 steps away from me, and now I finally can see how This goodnight. night has been so long, and I can't remember the last time that I fell asleep thinking you must be thinking about. Crossroad. Ja, zonder dat ze de finale niet gehaald heeft, maar die komt er wel hoor. En die is lekker bezig. En die zal snel ook wel weer in de studio verschijnen. Die eh, heeft een ongelukje gehad met, eh, met het winterse weer. Dus uitgeleden, uh, die heeft daar een mooie hoofdje beschadigd. Dat is allemaal een heel kwalijke zaak, maar dat komt er wel weer bovenop. Gaat helemaal goed. Deze gasten die hebben niet, volgens mij, nooit een grote prijs van Nederland gewonnen. Maar desalniettemin, hele grote Nederlandse artiesten. Raccoon. There's a big numb stare that's coming off of his face. She's laughing at the smoke that's coming out of his face. But this fool lives on the hill and she don't like to pay the bills, but she will. There's a lot of talk about her behind her back. Yeah, she's good enough to need, but never to respect. They call her what they will, but when they done, they pay the bill. They pay the bill. No There's councillors and mayors with the presidential stares that are the lonely ones and liars looking for a way to buy her. She don't care. Oh, she smiles, smile. Strange ideas, what am I doing here? She's not familiar with this talk, they're only looking at her ear. You can call her what you will, Angie Rose or even Bill, hell, what you will. All the factory employees, the councillors and the mayors, were so stunning how they dare. Yeah, they dare to claim they know it all. The dirty looks they throw, she knows them all. Oh, vanuit Bob Tempel Paradiso in Amsterdam. Dit is Radio 501. je hoofd rust. Ik lig in de trein met een trui als hoofdkussen. Zo rustig, huizen verschijnen. Ik zie een stad duiken om langzaam weer te verdwijnen. En ik de alcohol in mijn adem, zweet in mijn shirt, geniet van een goede Goedenavond Bij deze de kaartjes, ja ook voor haar, ik laat er nog even slapen. En mede van jazz en blijven hangen. Waar we de show deden was stopen en hype als Yeah. En ik voelde me thuis daar, want juist daar kregen we love. Waardoor het leek op een thuisbasis. Even uitwaaien, stap de trein uit. We lopen wel, het is 10 minuten naar mijn huis. En terwijl de voordeur in zicht is, belt Joost me op om te vragen waar ik zit thuis. Als ik hoor een loop ben ik Amsterdam ben ik thuis. Stap op het podium op ben ik thuis. Loop ik rond weer in ben ik De definitie van een clochard, waar ik ook ga Oké, ik slaap dan wel misschien niet op het trottoir Maar fuck dat, dan nog als ik daar beland Hé, waar gaat het om? En toch al overal in de lage landen Een vagebond is nooit genageld aan de grond Zwerft de aarde rond en maakt geen fok uit waar die komt Hij maakt van elke plaats een honk, yeah En hij voelt zich daar dan ook ontspannen Alleen of waar mensen hem met open armen ontvangen Eindhoven, Utrecht, Roermond, Amsterdam Midden in het speelveld Wilhelm is langs de kant. It's all gravy, het zal eens niet. Ik rol met iedereen, over al ben je mijn soulmate niet. Whatever. Ik blijf varen op dit schip, zoals ik al zei. Overal is mijn huis, ja jongen shit. Ik weet geen concreet antwoord op de vraag waar mijn kip ligt. Dus als iemand me belt om te vragen waar ik zit, zeg ik thuis. Loop ik om ontwikkeling, ben ik thuis. ik die alle eiland ben ik thuis. Pak ik mijn pen en papier, voel ik thuis. Stap ik in Middelburg uit, ben ik thuis Loop ik door Utrecht heen, ben ik thuis Al duik ik de boek weer in, ben ik thuis Ze noemen me een boer of een zwerver Mijn looks, soms slordig Nog een joggingbroek en voel me de freshste, yeah Je ziet het, voel me prima op mijn gemak Mijn vrienden snappen, die stilo doet niets aan hem af En voel ik me ergens niet goed, zoek ik wel een uitweg Ik hecht niet aan een plek waar ik niet kan doen of ik thuis ben maar ondanks dat het makkelijk lijkt, zat ik een tijd zonder vast dak en was ik het kwijt. Liep ik radeloos de straten over, kleren in mijn tas. Spitten bij mijn chick, ik was toerist in eigen stad. En ik hoefde niet eens zoveel op mijn tenen te lopen. Maar zo'n poos als logé is vervelend, geloof me. geloof me. Maar nu heb ik een huis. En met die thuisbasis merk ik dat ik juist sneller erop uit ga. Sta op, eet maar koffie en ga dan steven op. Namens met mijn klof je weer aan, je weet dat is thuis. Als ik hoor neerlopen, ben ik thuis. Ook in back in the booth weer in ben ik thuis Zie ik Amsterdam ben ik. thuis! Loop ik door Utrecht heen ben ik. Pak ik mijn pen en papier voel ik me. Thuis. Vandaag zijn we met Radio 501 thuis in Paradiso. Live vanaf de finale van de grote prijs van Nederland. Ja, dat is toch weer eens even wat anders dan Manifesto. Echt geweldig dit. Ik heb er zo'n zin in hè, vandaag. En er staat flink wat op het spel. Drie prijzen wel te verstaan in de categorie band, singer, songwriter en hip-hop. En ik denk dat eh, Steven Engel ook maar eens een keer moet, eh, beroep moet gaan maken op die, eh, die hip-hop grote prijs. Ik denk dat hij daar misschien nog wel kans op maakt zelfs. Hij schijnt weer, het zonnetje. Niet hier in de kelder van Paradiso, maar hij is er wel, hè? something. This is En to the Sun van Gravity 6 uit Den Haag, volgens mij. Kwam me dat ik, uh, het is puur toeval hoor, eigenlijk alleen maar eh, Nederlandse, Nederlandse muzikanten heb eh, gedraaid nog. Ja, de grote prijs van, van Nederland. Best logisch eigenlijk. Live vanuit Paradiso. De hele grote prijs van Nederland inderdaad. Vanuit Poptempel Paradiso, dit is de finale van de grote prijs van Nederland. Ja... En we houden je de hele dag op de hoogte van alles wat zich hier afspeelt. Dus mochten er winnaars zijn, uh, sappige roddels. Blijf luisteren en je bent de eerste die het weet. It's all will in the people, no shame. Pick up a penny on the patio and it's a pound. Yeah, love today, you suck another lollipop, make that awful sound. But that's okay, cause I can't get mad with the perfect pearl like you. My baby blue, you're a cracker, yeah, you're dappy and you're clever, cause you know a lot too. Oh yeah, you do. If you want to leave this place now, then I'm gonna leave here too. Cause if I had two lives, I'd grace you. Yeah, I'd give them both to you. We could go for a walk together. wait forever. We hold on to it because there's no shame. such a state, yet you hug me even though I stink of skunk. It was my leather jacket that made your bedroom smell. And you took the blame, cause I never took liberties and I loved you well. Was I a pain? If you want to leave this place now, die gasten van Will and the People die zouden bijna ook mee kunnen doen aan de grote prijs van Nederland. Ze komen er wel uit Engeland, maar die gasten die wonen praktisch in Amsterdam. Die zijn regelmatig gewoon in het uh, stadshart van eh, de hoofdstad te vinden. En wij ook. Live vanuit de hoofdstad. Dit is Radio 501. Ik ben zo sexy. Oh. En zeker met mijn shirt eh, dit is het nummer van Brave White Eyes. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn back. Dan gaat de bel, je bent te vroeg Ik snap dat dat je niet kon wachten Wij zijn zo sexy Samen op de bank zo Jij hebt toch best wel je best gedaan Met lippenstift en alles dat motion. Dat was sexy. Wow. Ik lijk echt super slim nu. En jij denkt wauw, hij is niet muziek niet langzaam van oké, okay, denk jij, wat ik denk dat jij ook denkt. Ik ben Want, want, sexy. En we gaan door eh, naar de grote zaal. Want Oh Brave White Eyes, die eh, trapt de finale van de categorie singer-songwriters af. En dat klinkt ongeveer zo. Maar wel zo fijn. Oh, brave white eyes! Ik dat hij op uh, zijn krukje gaat zitten. Goedemiddag. Ja? Moet er nog even gestemd worden? <laughs> nee, stemmen kan niet meer. Eh. <laughs> maar dit is hem dan. De opening van de finale. Categorie singer-songwriters. Oh, Brave White Eyes. I found my way. gray parade which blocked off the light and withheld the sun from filling the void hidden deep inside of me. seen the tallest of men tumble down flat on the ground, yet they carry on with straightened out spines and their heads towards the sky. Brave by Rise was dat. En die heeft eh, de finale van de singer-songwriters categorie officieel geopend. Je hoorde Casper Broekaart, Annelotte de Graaf, Tamara van S, Meerte van de Wetering. En zij lieten zich inspireren door het weer, de natuur, mensen, de tijd, leven en verhalen. En ze zijn pas een jaartje bezig met het maken van muziek.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 En we hebben net Oh Brave White Eyes gehoord, die heeft de finale van de Singer-Songwriters eh, categorie geopend. En dat deed hij prachtig, vanuit de, de grote zaal. Je hoort het allemaal live, je wordt continu op de hoogte gehouden. En ondertussen verwend met heerlijke muziek. van De Crystal Fighters. Dit is Apollo. Tempel Paradiso. Dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. for the homesick who danced to give them shit. A newborn singer, song Were you scared? Was it like The Chevy's now a total He sings behind, he sings behind the mic. Oh, tap tap out. Oh, tap tap tap out. to the tales of his past, wrapped up in his music. We won't be the last. Such a sensitive soul, it's a true poet we see. He's not oppressing anything, just setting himself free, just setting himself free. Oh, oh. We blijven overgeschakeld naar de, de grote zaal en je hoort Tim van Doren. En dan, de moeders moeten niet te veel op de titel letten, want het nummer heet Old Man. Kom. Jake. Try looking at it from my perspective. Life's not just about fixing cars, and you know that. It's okay to act out a little bit, but don't make things too complicated. The money just ain't where we at, and I hate that. I had to separate you from Clara and the band, but you'll find another girl. You're an attractive young get it. Your pops are almost fans since 87. But boy, you need to learn about blue color. Cause they were rooting for your old man. And I wish you'd do the same thing. I get why you're upset, and it's a shame that look just like your dad. And you'll find a bandage term out just to shoot it over here. Yeah, this moving thing I promised, son, is scarier for me. just like Dankjewel. Ja, je hoorde live vanuit de grote zaal. Tim van Doorn met zijn fictieve levensverhalen. Deze gast uit Enschede heeft dit jaar wel al twee EP's uitgebracht. In februari en oktober. En er is een album op komst. En dan staat hij ook nog eens in de finale hier. Die gast is ook eh, lekker bezig. Tim van Doorn hoorde je dus. En dit is eh, een hele, hele andere orde. Sublime. what I got. zijn nog steeds bij vanuit Paradiso. En ook in de Melkweg gaat straks het eh, een en ander gebeuren. We krijgen ook nog de bands en de hiphoppers. En af en toe de schakel over naar de, eh, de zalen en dan kijken wat daar gebeurt. Want daar staan de finalisten die keihard de strijd aangaan voor die grote prijs. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om vandaag. Dit is Morning Parade Under the Stars. You know you look so tired. You're gonna stay up late tonight under the stars. I'll put you in pride of place. I'm gonna set my sights. I'm gonna set your soul alight under the stars. Under the stars. So let the street Eh, Under the Stars van Morning Parade. En wij bij Radio 501 begeven ons ook onder de sterren hier in Paradiso. Er gebeurt van alles tegelijk. Chris die heeft het heel erg druk met knopjes en kabels. En Lucien die eh, rent heen en weer. zo is eigenlijk het voltallige team van Radio 501 heel druk bezig met de geweldige chaos die de Grote Prijs van Nederland heet. En voordat we naar de, de volgende finalist gaan luisteren, luisteren we eerst even naar Imagine Dragons. It's time. die ik hier Lucien zomaar kwijt. Mochten jullie eh, Lucien vinden, gelieve deze te retourneren in gefrankeerd klapkrat naar studio radio 501nl Dan kunnen wij gewoon lekker door met onze redactionele eh, ja, werkjes hier in Paradiso.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 is altijd een feestje met die gozer. Wanneer komt hij weer naar Nederland? Dat vraag ik me af. Eh nou ja, alles op zijn tijd, hè. Is Lucky Fonds de derde, een andere winnaar van de Grote Prijs van Nederland.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 is Radio 501. damn right, it's a beautiful day. Uh huh, right, it's a beautiful day. Uh huh, right. Daar uh, slaan de mannen van de Eels toch echt even de spijker op de kop. Het is inderdaad een prachtige dag. Een dag, prachtige dag voor de muziek. En iedereen verdient muziek. Deserves music. Everyone deserves music. music. Michael, Brandy and Spirit. Step on the floor. Walking through the kitchen and you open the door. Ain't much left in the bottle of juice. Because the seeds that you're planting never reproduce. You're still running, but your mind is cracked because the plans that you made never came to pass. Now you're recognizing the times is hard when you're trying to take a bite at your ATM card. Everyone deserves music, sweet music. Everyone deserves music, sweet. 15 under drink and drive. No one ever could seem to empathize. Making babies in the backseat on tranquilizers. Papa never was much of Rolling Stone. See, he just liked to sit and drink alone. Mama always tried to do the best she could. She would work all day and come home to cook. But we all vain, we all strange, we all stained, we all love to just complain. But nobody wants to seem to get along. See, we got shame, we got pain, we got blame, we all a little bit insane this song, you know, because everyone deserves music. de grote zaal is inmiddels inmiddels eh, pauze. Straks gaan we weer door met de finalisten van de Grote Prijs van Nederland. En in alle hectiek van, eh, van de spektakel hier in Paradiso... zou je bijna vergeten dat kerst er ook nog eens aankomt. Gelukkig zijn de killers dat niet vergeten. De Cowboys Christmas Ball. from beyond mistletoe and shawl. Candles flicker frescoes around the airy wall. The women folk look lovely, the boys look kind of tree. Till the leader got to yelling, Hey fellers, let's stampede! And the music started sighing and wailing through the hall as a kind of introduction to the Cowboys' Christmas ball. They called him Windy Billy from Little Dead Man's Branch. His rig was kinda careless, big spurs and high heel boots. He had the reputation that come when a shoots. His voice was like a bugle on the mountain's high. His feet were animated in a mighty When he commenced to now fellers, stake your pen And I calls it all them heifers. meisje, waar is meisje? Waar is Lucien? Nou, Lucien staat bij uh, lieve Bertha. Jij met Koen, hè? Ja, ja. Ik sta hier eh, met eh, Koen van Lieve Bertha. Jullie zijn net bezig geweest met jullie optreden hier in Paradiso. Ja, dat klopt. Ja, met een band. Uiteraard, uiteraard, ja. Want jullie doen in het echt heel veel, veel huiskameroptredens. Nou, wij, wij, doen, wij doen eigenlijk alles. Nou, niet alles, maar we doen heel veel. We doen van huiskamers tot poppodia, tot eh, festivals, tot we doen... Ja, het is maar net, we kunnen overal, we kunnen op heel veel plekken terecht omdat we kunnen kiezen. We treden net zo graag met band op als met z'n tweeën. En ehm, ja, dus het is niet dat wij normaal alleen maar huiskamerconcerten doen of zo. Wat wel trouwens heel leuk is natuurlijk. Het is wel heel leuk. Ja. ja. Want jullie hebben een eh, nieuwe single gespeeld. Is die al uit? <clears throat> Nee, die gaan we zo snel mogelijk uitbrengen. Eh, we gaan echt, eh, zodra we de tijd hebben, gaan we de, studio in. En eh, ja, ik wil nog wel uitbrengen. Ik wil hem gewoon in Nederland laten horen. Ja. En, ehm, dus dat is een beetje het plan. Spannend. Jullie een hele familie meegenomen. Ja, we hadden, waren best wel veel mensen voor ons. familie, vrienden, fans, kennis. het is overweldigend. En ook het, <coughs> het applaus en, en hoe, enthousiaste enthousiast de mensen waren. Dat was fantastisch. Ja. ja heerlijk om in Paradiso te spelen. Ja, maar telkens als ik ga zingen en dan doe ik mijn ogen open en denk, fuck, ik sta in, ik bedoel, eh, eh, hey, ik sta in Paradiso. En eh, ja, het, ik, het, is gewoon één grote roes, ik geloof het niet. Ja. <clears throat> Jullie, ja, jullie maken ook heel veel filmpjes waarbij jullie alle de gekste avonturen beleven. Mhm. Is vandaag ook een onderdeel van een filmpje? <laughs> absoluut niet. Ik kan echt niet twee dingen tegelijk. Die filmpjes <clears throat> oh, ik heb een kriebel mijn keel. Die filmpjes hebben eigenlijk niks te maken met onze muziek. Dat heeft gewoon te maken met onze ideeën en de dingen die wij leuk vinden. En eh, we vinden dat heel leuk om allebei te doen. En het is fijn om dat gescheiden te houden. Want het is, allebei vergt veel concentratie. En eh, het is fijn om eh, dat te verdelen. Ja. Wat gaan jullie doen als jullie binnen? Met dat geld bijvoorbeeld? <clears throat> Wij gaan alles eraan doen om, om zo effectief mogelijk Nederland te veroveren met onze muziek. Dus we gaan daarvoor kopen wat nodig is. Ik ga daar geen één feestje van geven. Ik ga alles investeren, gaan we. ja, want eh, jullie doen alles zelf, hè? We doen tot nu toe alles zelf. En eh, ja, dan hou je het in de hand. En dan, eh, wij, wij doen dit ook fulltime. We leven ook echt van onze muziek. En ja, dan is het gewoon... dan kun je ook alles doen. En dan mag dat. Spannend. Heel spannend. Alles heel, heel spannend, ja. ja <laughs> nou, duimen op elkaar. En ik zou zeggen, fijne dag verder. Dankjewel. Ja, bedankt voor het interview, hè. Oké, ik zit hier bij eh, Tim van Doren. Nou, de man met de... chunks out of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late. Till morning comes. Let's desolate. Vanuit Poptempel Paradiso, dit is de finale van de Grote Prijs van Nederland. En elders in het pand heeft Lucien volgens mij weer een finalist aan de haak geslagen. Lucien, we gaan even naar jou. Ik zit hier bij eh, Tim van Doren. Nou, de man met de gitaar, eigenlijk de enige echte singer-songwriter, of niet zo? ja, daar lijkt het wel op, ja. Dus, uh, ja. Dus ja, spannend om eh, daar dan in je eentje te staan? Ja, ja, heel spannend. Ik eh, ben eh, al jaren met andere mensen op het podium aan het staan. En met mijn gekke kop denk ik van, nou, ik doe het in mijn eentje een keer. Dus, maar dan sta je in Paradiso en dan wordt het wel opeens een stuk enger, ja. Ja, want normaal gesproken, je, nou ja, je speelt ook in een power pop band. Ja. als, als bassist, of niet? Ehm, ja, toevallig speel ik, nou, ik, ik speel in, in Clueless. Mijn andere bandje speel ik gewoon ook gitaar en zang, maar dat is echt punkrock. Ehm, eh, en ik speel bij Arthur Adam, een hele goede songwriter, singer-songwriter, eh, ook uit Enschede. Tijden in Amsterdam gewoon, maar is net verhuisd. En daar speel ik nu basgitaar in. Dus ik, houd eh, het, houdt me wel bezig, muziek maken. Nee, want ik zit, luister heel erg naar je gitaar en je hoort echt dat je een hele goede ritmische gitarist bent. Ja, ik denk dat dat wel een beetje die punkrock is. Ik bedoel, ik heb gewoon, ik ben opgegroeid met Rancid en NoFX en uh, uh, Ramones, eh, Sex Pistols, dat soort dingetjes. Dus dat, dat, dat, ik bedoel, dat gaat niet om het soleren, maar om het ritme. En ik denk dat dat nog steeds voor mij, ook qua songwriting, dat dat echt erin is geramd bijna. Ja. Wat dus- Want heb je heel veel fans meegenomen hier naar Paradiso? Ehm, nou ja, heel veel fans, dat valt mee. Ik denk niet zoveel als bijvoorbeeld Lieve Bertha. Die hebben er echt heel veel bij zich. Eh, maar genoeg eh, goede vrienden. En het punt is, ik ben pas net echt bezig. Ik ben pas net een jaartje echt bezig met, ehm, eh, als de man met de gitaar. Dus ik, ik had genoeg mensen bij me. Ik ga, maar van Lieve Bertha ga ik de publieksprijs niet winnen. Dat weet ik nu al. Maar dat is ook echt van harte gegund. Want ze waren echt erg goed. Ja, want je bent nu bezig met het album over eh, Jake en Clyde. Zeg dat goed? Uh, Clara. Het, eh, Clara, ja. jij kent het nog niet zo goed. Nee, nou, dat is helemaal niet hè. Jake en Clyde is misschien voor de volgende keer als Jake een, opeens een homoseksuele verhouding <laughs> heeft. het kan best wel wat worden. <laughs> dat is goed, daar gaan we een EP over maken, beloof ik je. Kom ik bij Radio 501 eerst presenteren. <laughs> Jake en Clyde. Ja. Hartstikke goed. Nou ja, toi toi toi. Dankjewel. Hou dat keer vingers gekruist en ja, spannend. Wat ga je doen als je wint? Eh, een gat in de lucht springen en eh, eh, mijn vriendin vragen of zij terug wil rijden. <laughs> Heel goed. Veel plezier vandaag. Radio 501. laat ik mijn lucht vallen. Nog steeds live vanuit Paradiso. Wij zijn eh, ja, lekker bezig met de grote prijs van Nederland. Het hele team is van hot naar her aan het rennen, want er gebeurt nogal wat hier. Het is echt niet normaal. We can't stop moving. Haha. Een eh, bruggetje. Straks nog meer grote prijs van Nederland. the man you've all been waiting to see and hear. Star of Opportunity Knox, Liverpool's top comedian, the fantastic Sammy Jim. Plaats voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. lights are down. I aim for common sense. in the mirror.